Het pensioenfonds Zorg en Welzijn neemt dit besluit omdat mensen steeds ouder worden. In het verleden is daarmee bij het vaststellen van de premies geen rekening gehouden. In de pensioenwereld wordt al een tijdje over langer doorwerken gesproken. Zorg en welzijn is het eerste pensioenfonds dat concrete maatregelen neemt. Volgens het fonds heeft langer doorwerken ook een voordeel. In de zorg dreigt een tekort aan arbeidskrachten. Langer doorwerken draagt bij aan het oplossen daarvan. Het aantal bijstandsuitkeringen lijkt zich te stabiliseren. Volgens het CBS kwamen er in het derde kwartaal van dit jaar duizend mensen met een uitkering bij. In het vorige kwartaal waren dat er nog 8000. In Nederland worden nu 301.000 bijstandsuitkeringen verstrekt. De politie Almere zoekt een jongen die een minderjarig meisje heeft misbruikt. De jongen is tussen de 12 en 18 jaar oud. Anderhalve week geleden zou die in Almere buiten het spelende meisje de bosjes in hebben gelokt en hebben misbruikt. Volgens de politie gaat het om een ernstig zedendelict. Een dag eerder probeerde een jongen een jong meisje mee te nemen, ook in Almere buiten. Een voorbijganger sprak de jongen aan waarop hij vluchtte. De politie onderzoekt of het om dezelfde jongen gaat. In België heeft een vereniging voor freelancers speciale stickers ontwikkeld om wanbetalers te manen. Zo'n zogenoemde huilsticker kan op een aanmaning worden geplakt. Hij begint letterlijk te huilen als de brief wordt opengemaakt. Volgens de organisatie wordt slechts één op de drie rekeningen in België op tijd betaald. Het weer. Het is bewolkt en het blijft de hele dag in het hele land licht vriezen. Vanmiddag is er af en toe ruimte voor de zon. Ook morgen blijft het overdag vriezen. Later op de dag is er morgen kans op wat sneeuw.